Verbranden met het NOS-journaal. De Deense uitvinder Peter is lang veroordeeld... voor het martelen en vermoorden van de Zweedse journalist Kim Wall. Madsen vermoorde haar in augustus... toen hij Wall had meegenomen voor een tocht in zijn duikboot. De boot zonk, Madsen werd gered, maar Wall was spoorloos. Later werden haar lichaamsdelen in zee gevonden. De uitvinder heeft altijd ontkend dat hij haar heeft vermoord. Hij gaat in beroep tegen de levenslange gevangenisstraf. De politie heeft een website offline gehaald waar DDoS-aanvallen besteld konden worden. Volgens de politie gaat het om de grootste aanbieder van cyberaanvallen wereldwijd. Op de site webstresser.org konden mensen voor een klein bedrag DDoS-aanvallen kopen. Er zijn vier mensen opgepakt in het buitenland. Ook is het huis doorzocht van een mogelijke beheerder in Hilversum. Regio-president Cifuentes van Madrid is opgestapt. Er zijn oude bewakingsbeelden van een supermarkt naar buiten gekomen... waarop te zien is dat ze potjes anti-rimpelcrème heeft gestolen. Cifuentes is een vertrouweling van president Rajoy. Ze heeft zich altijd geprofileerd als een fel bestrijder van corruptie... maar de laatste weken lag ze onder vuur omdat ze het zelf niet zo nauw nam met de regels. Het OM moet een nieuw onderzoek instellen naar de explosie van een handgranaat in een Nederlands panzervoertuig in Afghanistan in 2010. Het OM besloot eerder juist het onderzoek niet te heropenen, maar een oud-militair die bij de explosie was stapte naar het militair gerechtshof. Dat heeft nu besloten dat er toch opnieuw naar moet worden gekeken. De handgranaat ontplofte op een militair kamp in Oeruzkan. Twee militairen werden ervan verdacht het explosief te hebben laten ontploffen. Tot een zaak kwam het niet, de militairen zijn wel ontslagen.